A12 Reewijk Den Haag Utrecht 6 recht tussen en Zeen verderop Evenhuizen tussen knoop Reewijk op het Oude Rijk 6 en en knoop en het Lunetten verderop 5 op tussen knoop A20 het Oude Rijk Hoek en en knoop van Holland het Lunetten netten 5 tussen Schif Idam Noord A20 ten het knoop Hoek van Holland hebben rechtsland. Gouden plein 7 tussen Schieven Idam Noord kilometer ten het knoop want hebben daarvan nog rechtse plein tot een 7 paar uh, kilometer kapotte auto's Hebben daarvan nog aan eh, daarom is het een paar zo druk eh, kapot de auto's 27 gestaan. De Gorkum Utrecht, daarom is het daar zo druk. Tussen Aas Gein 7 en knoop 20 Gorkum Rijnswirkum Utrecht is 6 kilometer tussen nieuwe Gein en op de A knooppunt 20 Zweert is er vanuit 6 kilometer Zwolle en op de Utrecht A8 tussen 20 Hoevelaar.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 Een woordvoerder van de RET heeft gezegd dat er vergaande fusiegesprekken zijn met de Haagse HTM. In het verleden waren er vaker gesprekken over samenwerking, maar die liepen altijd spaak. Nu zijn ze al een eind op weg, zegt de RET. Wel moet er nog met de wethouders in Den Haag en Rotterdam worden gesproken. Door te fuseren kan een deel van de voorgenomen bezuinigingen worden uitgevoerd. Volgens de RET is het ministerie van Verkeer op de hoogte van de fusieplannen. Verzorgingshuizen ontvangen vandaag van het Nationaal Ouderenfonds een pestprotocol. Daarin krijgen de huizen tips om pesten te voorkomen of aan te pakken. Bij het project is onder meer de Radboud Universiteit Nijmegen betrokken. Die deed vorig jaar onderzoek naar het pestgedrag onder ouderen. Volgens de universiteit wordt één op de 5 bewoners van verzorgingshuizen getreiterd door medebewoners. Slachtoffers worden bijvoorbeeld genegeerd of krijgen nare opmerkingen naar hun hoofd. Ook wordt er wel eens onder tafel geschopt. In het protocol voor verzorgingshuizen staan zeven actiepunten, zoals het nemen van maatregelen tegen pestkoppen en het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Ouderen op de fiets raken steeds vaker ernstig gewond in het verkeer. Ze worden in de meeste gevallen niet aangereden door auto's, maar door, gaan door eigen fout onderuit. Minister Schultz van Hagen wil daarom speciale aandacht voor de veiligheid van ouderen in het verkeer. Sinds 2006 stijgt het aantal ernstig gewonden en in 2009 raakten ruim 18.000 mensen ernstig gewond in het verkeer. Bijna 60% van hen waren fietsers van boven de 50. Schult van Hagen gaat met gemeenten en provincies praten over het aanleggen van veiligere fietsroutes. Ook de ouderenbonden mogen meepraten over manieren om ouderen bewuster te maken van de risico's in het verkeer. Het weer vanochtend op de meeste plaatsen vrij zonnig. Vanmiddag ontstaan in het binnenland stapelwolken, maar het blijft overwegend droog. Wordt 17 graden aan zee tot 21 in het oosten. Dit was het en op. WB. Dit is Dennis Dit zijn de is in de rand van de vanaf 4 kilometer. WB. A4 dit zijn Amsterdam en de files in bij Badhoeven Randstaddorp 4 en 4 km en de kilometer. A12 naar Utrecht tussen Amsterdam de knopen bij Badhoeven de Oude Rijn en Dorp 4 en de A4 12 naar Utrecht. A20 tussen de knopen naar Gouda knooppunt de Oude bij Rotterdam Rijn en Centrum Vinette 4 kilometer. En A20 de A4 naar Gouda bij 40 naar Amsterdam Centrum bij 4 Sassenheim kilometer 5 kilometer en de A4 sluiten. 40 Amsterdam tot zover bij Sassenheim. Bij de verkeersinformatie 15. kilometer aansluiten. Tot zover de verkeersinformatie.